Dat zorgt voor een boel vertraging in de zaak... en dus biedt de Belastingdienst die ouders eenmalig 5000 euro... als zij hun bezwaar intrekken. Dat zien veel slachtoffers niet zitten, zoals deze vrouw. Hallo, denk je dat ik voor mijn lol in bezwaar ga. Denk je dat ik voor mijn lol al twee jaar wacht op een eh, uitspraak? Ik, ik snap het ook totaal niet. En, en, weer structureel wat hier gebeurt. Ze bellen je niet op. Hé, mevrouw Jansen. Wij zijn bezig met die bezwaren, we hebben het heel veel liggen. Wat heeft u nodig? Wat kunnen wij voor u doen? Bij de toeslagenaffaire werden duizenden ouders onterecht bestempeld als fraudeurs. Ze moesten kinderopvangtoeslag terugbetalen en kregen daardoor hoge schulden. Een man uit Barendrecht heeft waarschijnlijk meer meisjes misbruikt dan eerst werd gedacht. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om 22 slachtoffers. De man meldde zichzelf bij de politie nadat er aangifte was gedaan. Hij had het toen over 19 meisjes voorlopig komt er geen wapenstilstand tussen Israël en Libanon. Amerika, Frankrijk en andere landen werken aan een plan hiervoor. Maar Israël ziet het niet zitten. Intussen gaan de aanvallen door, vertelt verslaggever Sander van Hoorn. Hezbollah heeft de laatste tijd wat minder raketten op het noorden van Israël afgevuurd. Maar Israël heeft de bombardementen geïntensiveerd. neemt nu vooral de BK-vallei, de vallei zeg maar, langs de eh, grens met Syrië, eh, onder eh, vuur. Ook heeft het Israëlische leger de hoofdstad van Libanon vanuit de lucht aangevallen. Volgens persbureau Reuters was het de bedoeling van Israël om een hoge Hezbollah-leider te raken. De KNVB heeft een nieuwe datum gevonden voor de wedstrijd Ajax-FC Utrecht. Die werd een paar weken geleden afgelast door de politiestaking. De wedstrijd wordt nu ingehaald op woensdag 4 december. Dan nog het weer. Hou je paraplu nog maar even binnen handbereik. Want vanavond buien en kans op onweer. Morgen opnieuw wisselvallig.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 Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey love I see you at the bus stop waiting every day. Your man must think it's safe for you to travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be? Simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. But your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs. But there's a deeper level if you follow our lead. Hey, love. I touched you gently with my hands. We talked about traveling to distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly and you yearned for more. We experienced pleasure unparalleled Into an ocean of love we both fell Swimming in the timeless currents of pure bliss Fantasies interchanging with each kiss Undying passion unites our souls Together we swim until the point of no control. But it's a fantasy, it won't come true. We never even spoke, and your man sway love you. So I'ma keep all these feelings inside. That's right. Keep my dreams alive until the right time. Uh. This is more than a Yeah.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 vanwege duizenden bezwaren die ouders hebben ingediend over hun compensatie. Rabobank investeert een miljard euro in middenhuurwoningen. Particulieren en sommige investeerders trekken zich juist terug uit de middenhuur... omdat die met de nieuwe wet betaalbare huur te weinig zou opleveren. Rabobank vindt het rendement nog steeds voldoende. Het Israëlische leger heeft een luchtaanval uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Die zou gericht zijn tegen een hooggeplaatste Hezbollah-leider... die de droneaanvallen op Israël zou coördineren. Het weer, veel wind, hier en daar felle buien. Vannacht vooral aan de kust. Morgen onstuimig en zo'n 15 graden. Let's stay together. madman around Running down underground to a dive bar in a western town In a western town, a dead end world With the eastern boys and western girls In a western town, a dead end world With the eastern boys and western girls West End girls many shadows, whispering voices, faces on posters, too many choices. If, when, why, what, how much have you got? Have you got it? Do you get it? If so, how often? Would you choose a hard or soft option? In a western town, a dead end world, the eastern boys and western girls.